Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er is een inval gedaan bij de onderwijsorganisatie BOOR, de koepel van openbare scholen in Rotterdam. De stichting wordt verdacht van ambtelijke corruptie en valsheid in geschriften. Er zou zijn gesjoemeld bij aanbestedingen voor nieuwbouw van scholen. Er is niemand gearresteerd, wel is administratie in beslag genomen. Onder de stichting BOOR vallen ruim 80 openbare scholen in Rotterdam. Een Nederlandse man is een dag ontvoerd geweest nadat hij naar Zuid-Afrika was gelokt. De ontvoerders hadden op internet een partij schroot aangeboden ter waarde van 4,5 miljoen euro. Een Nederlands bedrijf was geïnteresseerd en stuurde een medewerker naar Johannesburg. Daar werd de man ontvoerd. Een dag later kwam hij vrij, volgens de Zuid-Afrikaanse politie, nadat 15.000 euro was betaald. In verband met de ontvoeringszaak zijn vier Nigerianen en twee Zuid-Afrikanen opgepakt. De politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz ligt op koers, heeft premier Rutte gezegd. Volgens Rutte is de veiligheidssituatie niet verslechterd, ondanks dat het aantal zelfmoordaanslagen de afgelopen tijd is toegenomen. Commandant der strijdkrachten van UM zei dat de Afghanen die getraind worden door de Nederlanders op de compound geen wapens mogen dragen, omdat die in handen kunnen komen van Taliban, die proberen te infiltreren. In Groningen heeft een man van 63 zeven weken dood achter zijn computer gezeten. Vriendinnen uit Scheveningen maakten zich zorgen nadat ze een tijd niets van hem hadden vernomen op de netwerksites Hives en Facebook. Via Hives vroegen, ze de vrouwen, vroegen de vrouwen een kennis uit Groningen om te kijken in de woning van de man. Daar werd de man dood achter zijn computer gevonden. Volgens de politie is, een, is hij een natuurlijke dood gestorven. Het weer, toenemende bewolking en tegen het eind van de middag vanuit het zuidwesten buien. Het wordt 22 tot 27 graden. Vanavond en vannacht stevige buien met plaatselijk veel regen en kans op onweer en windstoten. Morgen veel bewolking, af en toe regen en een graad of 17. Dit was het NOS Short. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A7 Groningen-Herenveen. Tussen Groningen en Drachten. En op de A15 gorken nijmegen Daar wordt gecontroleerd tussen Tiel en knooppunt Valburg. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden.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 I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. No set float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, and fantasia. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's its own and Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, the profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so you move your feet the sweat from the heat.